Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Premier Rutte en minister De Jonge geven donderdagavond weer een persconferentie over de coronacrisis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaan ze geen nieuwe landelijke maatregelen afkondigen. Wel mogelijk aanvullende regionale maatregelen. De afgelopen week is het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus bijna verdubbeld. Van ruim 1300 naar bijna 2600. Terwijl er minder mensen zijn getest, meldt het RIVM. Vorige week was 1,1 van de geteste mensen positief. Nu is dat 2,3 Afgelopen week zijn zes coronapatiënten overleden. Tegen negen de week ervoor. En 44 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Ook bijna een verdubbeling in een week. Suzanne van der Hof van het RIVM noemt het wel zorgelijk... dat het aantal besmettingen niet stabiliseert, maar fors blijft toenemen. Ze onderstreepte nog eens dat het vanwege corona zaak is... drukke plekken te mijden en dus ook het centrum van Amsterdam en Rotterdam. Op de intensive cares liggen nu 26 coronapatiënten. één minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Op andere ziekenhuisafdelingen liggen 83 mensen met corona... en dat is er één meer dan gisteren. Ruim de helft van het aantal opgenomen patiënten ligt in ziekenhuizen... in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Booking.com ontslaat een kwart van zijn personeel. Wereldwijd verdwijnen er 4.000 tot 5.000 banen. Ook in Nederland vallen ontslagen. Booking.com heeft twee last van de coronacrisis. Het aantal hotelboekingen daalde met 85 procent. En bij vier op de tien vleeskuikenbedrijven zijn vorig jaar overtredingen vastgesteld, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er wordt bijvoorbeeld slecht strooisel gebruikt of er worden te veel kuikens gehouden. Ook hadden sommige bedrijven de administratie niet op orde. Ruim een kwart van alle vleeskuikenbedrijven kreeg een boete of een waarschuwing. Het weer bijna overal doog, droog.